kusjes van jou heb ik eens gekregen. Woorden van trouw heb jij mij geschreven. Waarom, waarom, mijn schat, heb jij dat toch gedaan? O, kom terug en ga niet meer van mij vandaan. Waarom, waarom, mijn schat, heb jij dat toch gedaan? O, kom terug en ga niet meer van mij vandaan. Die ogen van jou hebben mij zo bedrogen. Die lippen van jou hebben mij zo belogen. Waarom, waarom, mijn schat, heb jij me toch gekust? O, kom terug, want zonder jou vind ik geen rust. Waarom, waarom, mijn schat, heb jij me toch gekust? Oh kom terug, want zonder jou vind ik geen rust. Waarom, waarom, mijn schat, bleef jij trouw. O kom terug, want ik wacht dag en nacht op jou. Waarom, waarom, mijn schat, bleef jij me toch niet trouw? O kom terug, want ik wacht dag en nacht op jou. wacht en nacht op jou.